Jobboot met het NOS-journaal. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben vijf mannen zich in brand gestoken bij een protestactie. Drie van hen zijn met ernstige brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. De mannen deden mee aan een demonstratie tegen de hoge werkloosheid. Al maanden wordt in Marokko geprotesteerd door hoogopgeleiden zonder baan. Zo hebben 160 mensen begin deze maand een gebouw van het ministerie voor Onderwijs bezet. De demonstraties worden vaak met geweld neergeslagen door de politie. De werkloosheid in Marokko ligt op 9%, maar bij mensen die net zijn afgestudeerd is dit 16%. John de Mol is uitgeroepen tot omroepman van het jaar. Het is al de derde keer dat hij die prijs krijgt. De Mol wordt geëerd vanwege de groei van zijn bedrijf Talpa. Met de Voice of Holland als aanjager heeft hij Nederland nog steviger op de kaart gezet als creatief televisieland, zegt de jury. De Mol kreeg de prijs in Hilversum uit handen van de omroepman van vorig jaar, Erland Galjaard, programmadirecteur van RTL. In Bussum zijn bij een steekpartij in een koffieshop drie mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn er slecht aan toe, zegt de politie. De dader vluchtte, maar kon na enige tijd worden gearresteerd. Daarbij werd onder meer een helikopter gebruikt. Over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. De koffieshop ligt in het centrum van Bussum en is een van de oudste van het land. Nederland en Israël gaan hun samenwerking intensiveren. Bij zijn bezoek aan Nederland tekende premier Netanyahu daarover een overeenkomst met premier Rutte. De zogeheten Samenwerkingsraad praat onder meer over de economie, maar ook over het vredesproces in het Midden-Oosten. Rutte benadrukte dat Nederland in het conflict tussen Israël en de Palestijnen voorstander is van een twee-staten-oplossing. De Israëlische premier noemde Nederland een van Israëls beste vrienden. Het weer. Vannacht buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Morgenochtend eerst nog buien, later droog en periode met zon. Temperatuur morgen uiteenlopend van 5 tot 8 graden.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 Steen in mij haar beiden en hij zoekt nog rust bij haar. Ze steen voor haar een hutte van ballen liemen rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad vanheid. Uit die haast 1500 verrode maatschappij sluierde net onder, ze vielen haar vrij.